Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er liggen nu 733 coronapatiënten in het ziekenhuis. Het zijn er 42 meer dan gisteren. 160 patiënten liggen op de intensive care. Bij het RIVM zijn afgelopen dag ruim 3800 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Er zijn flink meer nieuwe besmettingen dan gisteren. Je hoort collega Joost Gellevis. De grote steden, en dat is op zich niet verbazingwekkend, blijven er wel weer uitspringen. Amsterdam vandaag 352 nieuwe besmettingen. Rotterdam 301. Den Haag, nou, dan krijg je inderdaad een, eh, een lijstje met eh, de grote steden. Eh, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Eindhoven ook nog steeds. Er zijn de afgelopen dag negen coronadoden gemeld. Waarschijnlijk raken nog eens honderden mensen bij KLM hun baan kwijt. Door corona wordt er een stuk minder gevlogen en dus moet er bij de vliegmaatschappij flink worden bezuinigd. Eerder werden er al 5000 banen geschrapt. Volgens een interne memo is de kans groot dat er binnenkort nog eens 1500 banen verdwijnen. Google en Snapchat gaan hun fotofilters aanpassen. Want ze willen voorkomen dat je door die filters een negatief zelfbeeld krijgt. Het gaat bijvoorbeeld om zo'n beautyfilter die je huid iets ergaler maakt en de kringen onder je ogen lichter. Google en Snapchat zetten dat soort filters nu standaard uit. En gisteren was Harm-Jan uit de Drentse Rolde nog in het nieuws. Hij is er helemaal klaar mee dat auto's iedere dag vol gas langs zijn huis scheuren. Dus zette hij een eigen gemaakte flitspaal in zijn tuin. Het zijn uh, ja, gewoon materialen, eh, buizen, reflectors, wat plaatjes met wat lijn en wat, eh, wat verf. En het werkt? Het lijkt inderdaad echt, ja. Mensen die beginnen toch te twijfelen van, oh, laat me toch maar even voorzichtig zijn hier. Ja, maar niet iedereen was blijkbaar blij met zijn actie, want vannacht is de nep flitspaal gejat. Vanochtend vond Harmian het ding terug in een kliko tientallen meters verderop. Hij heeft de paal maar weer mee naar huis genomen, maar voorlopig legt hij hem maar ergens in de schuur. Krijg je het weer nog? In Zeeland, Brabant, Limburg en Zuid-Holland hou je kans op regen vanavond. Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Morgen is het grijs, af en toe motregen en een graad of 16. En zondag een echte herfstdag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet zoveel aan de hand onderweg. Er staan een paar korte files. De meeste vertraging is er nu wel op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. Bij Breeslanddijk heb je een kwartier op onthoud en de andere kant op is de vertraging 5 minuten. Op de N247 richting Horen heb je ook 5 minuten op onthoud tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland.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 dat ze meer samenwerking willen bij de aanpak van de coronacrisis. En ze vragen zich ook af of de armere landen een vaccin wel kunnen betalen als dat er is straks. Een onafhankelijke commissie onder leiding van oud-minister Zorgdrager gaat onderzoek doen naar het bombardement op Hawija. Het kabinet wil de getroffen gemeenschap compenseren, maar geen individuen. En studenten hebben er in Amsterdam tegen geprotesteerd dat ze online colleges moeten volgen vanwege coronamaatregelen. Volgens de landelijke studentenvakbond leidt de kwaliteit onder het online onderwijs. Het weer vanavond en vannacht in het zuiden vooral regen.